Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lukt singles onder de 35 steeds vaker om een koophuis op de kop te tikken, zegt de hypotheker. Van iedereen onder de 35 die de afgelopen maanden een huis kocht, deed 40% dat alleen. Deze hypotheekadviseur weet waarom dat vaker lukt. Wat nu eigenlijk gebeurt is dat door de wet betaalbare huur eigenlijk er heel veel huurwoningen te koop zijn gekomen eigenlijk de afgelopen anderhalf, twee jaar. En, en dat zijn gewoon wat voordeligere en betaal, meer betaalbare woningen eh, waardoor die categorie eigenlijk ook aan, eh, aan, aan de beurt is gekomen om wat te kunnen kopen. Wel krijgen alleenstaande starters dan vaak hulp van ouders of opa's en oma's om de hypotheek te fixen. Het helpt ook mee dat sommige gemeenten een starterslening geven aan jonge mensen, zodat ze een hogere hypotheek kunnen krijgen. Bij het protest van pro-Palestijnse betogers in Den Haag gisteravond zijn 205 mensen opgepakt. Ze voerden actie in het Centraal Station en sommigen gingen op het spoor staan en zitten. Daardoor lag het treinverkeer urenlang stil. Uiteindelijk heeft de politie het station ontruimd. Daarbij raakte één agent gewond. Het vliegverkeer in München is gisteren aan het eind van de avond stilgelegd na meldingen over drones. Zo'n 20 vliegtuigen konden daardoor niet landen of vertrekken. Volgens de politie hebben meerdere mensen een drone gezien boven de luchthaven. Maar de Duitse autoriteiten hebben ze na die meldingen niet kunnen vinden. En een lekkere avond voor Go Ahead Eagles in het Europees voetbal. De Deventenaren versloegen in Griekenland Panathinaikos met 2-1. En dat was de eerste overwinning ooit van Go Ahead in een Europees hoofdtoernooi. En ja, dus is hun trainer hartstikke trots. Nee, dat is geweldig mooi. Niet alleen voor mij, maar voor de hele club, voor de supporters die hier zijn. Mensen kijken naar uit. En eh, ik moet zeggen, de steun ook vandaag, ongeacht het weer. Want het weer was er niet fantastisch tijdens de wedstrijd, viel dat wel mee. Maar ze zingen ons tegemoet, ze helpen ons, ze steunen ons. En het is natuurlijk super mooi voor de club dat als je dit bereikt hebt, dat je ook daadwerkelijk een resultaat kan halen. Nou, dat is gelukt. Go Ahead was van de vier Nederlandse clubs die gisteravond Europees in actie kwamen. De enige die won. Feyenoord werd thuis met 0-2 verslagen door Aston Villa. AZ verloor op Cyprus en FC Utrecht ging onderuit in Noorwegen. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een grijze dag met af en toe ook een bui.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 Het vliegverkeer in München is gisteren aan het einde van de avond stilgelegd... na meldingen over drones. Zo'n 20 vliegtuigen konden daardoor niet landen of vertrekken. De Duitse autoriteiten hebben geen drones kunnen vinden na de meldingen. Anton Corbijn heeft in Londen de Icon Award voor muziekfotografie in ontvangst genomen. De prijs is bedoeld om muziekfotografen te eren in een veranderend medialandschap. Corbijn staat bekend om zijn krachtige zwart-wit portretten van bands en artiesten. Het weer een grijze dag met af en toe regen. Later gaat het lange tijd regenen en ook harder waaien.